Dat komt neer op ongeveer 1 op de 6 werkende Amerikanen. Nog nooit raakten zoveel mensen in een maand tijd werkloos in de Verenigde Staten. In de cijfers zijn ZZP'ers en mensen met flexibele contracten niet meegerekend. Dus het totaal aantal Amerikanen dat werkloos thuis zit is nog hoger. De topman van Air France KLM, Ben Smith, ziet af van zijn bonus voor dit jaar. Hij zou een bonus krijgen als Air France KLM erin zou slagen miljarden aan noodsteun binnen te halen wegens de coronacrisis. Daarop stond, ontstond ophef, ook verlaagt Smith zijn salaris, net als KLM-topman Elbers. Voordat bekend werd dat Smith van zijn bonus afziet, zei minister Hoekstra dat de discussie over de bonus de gesprekken over staatssteun bemoeilijkt. In Duitsland is vandaag een rechtszaak begonnen tegen twee Syriërs... die worden verdacht van oorlogsmisdaden tijdens de Syrische burgeroorlog. De hoofdverdachte was leidinggevende van de Syrische geheime dienst. Hij runde een van de beruchtste gevangenissen in Syrië... en zou verantwoordelijk zijn voor de marteling van bijna 4000 mensen. Het is voor het eerst dat mensen uit het regime van Assad terecht staan. Het kabinet leent een paar miljoen euro aan de veerdiensten naar de Friese Waddeneilanden. De overheid wil daarmee voorkomen dat de veerdiensten stoppen met varen. Door de coronacrisis gaan veel minder mensen naar de eilanden. De veerdienst naar Vlieland en Terschelling en die naar Ameland en Schiermonnikoog kampen daardoor met geldproblemen. Er is nu al een aangepaste dienstregeling. Door de lening kan die blijven bestaan, zodat de eilanden bereikbaar blijven voor noodzakelijk personenverkeer en voor de levering van goederen. Het weer vanavond en vannacht trekken sluierwolken over het land en koelt het af tot een graad of 8.